7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De trajectcontrole op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam was vorig jaar goed voor 31% van alle snelheidsboetes op de Nederlandse snelwegen. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit cijfers van het Centraal Justitieel Inkassenbureau. In totaal ging het om bijna een miljoen bekeuringen. De ANWB zegt dat de maximumsnelheden op de A2 onduidelijk zijn. Maar volgens Rijkswaterstaat en het OM is alles helder aangegeven. Minister van de Steur van Veiligheid en Justitie heeft zaterdag spoedoverleg met zijn ambtgenoot uit Sint Maarten, Dennis Richardson. Aanleiding is de weigering van de Nederlandse politie om nog samen te werken met lokale bestuurders op het eiland vanwege de verstrengeling tussen de onderwereld en de bovenwereld op Sint Maarten. Tijdens het spoedberaad zaterdag bespreken de ministers hoe het nu verder moet met de aanpak van de misdaad. Kredietbeoordelaar Fitch heeft iets meer vertrouwen gekregen in Griekenland. Het risico dat de Grieken hun langlopende leningen niet terugbetalen... is volgens Fitch iets kleiner geworden dankzij het nieuwe steunpakket van 86 miljard euro. Griekenland had kredietstatus CC, dat is nu verhoogd naar triple C. Dat betekent nog steeds dat investeringen in Griekse leningen riskant zijn. In Zuid-Duitsland heeft een gezin uit de Brabantse gemeente Dongen een ernstig autoongeluk gehad. De moeder is omgekomen, de vader ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis. Hun drie kinderen raakten ook gewond, maar verkeren niet in levensgevaar. De auto van het gezin uit Dongen raakte in Beieren door de regen in een slip... en botste tegen een vrachtwagen en daarna een personenauto. De Wereldatletiekbond IAAF heeft een nieuwe voorzitter. Het is de Brit Sebastian Coe, zelf voormalig Olympisch kampioen. Hij kreeg iets meer stemmen dan Sergei Bubka uit Oekraïne. Coe is de opvolger van de Senegalees Lamine Diak, die de Atletiekbond 16 jaar leidde. Zijn belangrijkste uitdaging is het uitdijende dopingschandaal in de atletiekwereld. Het weer. In de kustgebieden kan nog wat regen vallen. Verder is daar kans op mist. Daarna is er geregeld zon. Maar in de middag kan er in het westen een buitje vallen. En het wordt ongeveer 21 graden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad eh, files rondom Gouda vanwege water op de weg. De pompen die het water moeten wegpompen onder het Gouden aquaduct, die werken voor een deel niet. Ze zijn het water nu aan het opzuigen en de pompen weer, proberen ze weer aan de praat te krijgen. In beide richtingen op de A12 zijn er bij Gouda twee rijstroken dicht vanwege het vele water op de weg. En daardoor loopt het vast op de A12 richting Den Haag. Er staat 2 kilometer file en op de A20 van Rotterdam naar Gouda voor het knooppunt gouden 6 kilometer. Op eh, de A1 richting in Amsterdam is er een ongeluk gebeurd. Tussen Bunschoten en Laren staat 10 kilometer file. De, dat levert 20 eh, minuten vertraging op. De linkerrijstok is dicht. En bij Amsterdam is er zojuist een ongeluk gebeurd op de A10 aan de zuidkant van de stad richting Den Haag.